Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Syrische milities hebben Aleppo bereikt. Ze zouden delen van het centrum hebben overgenomen... nadat ze de afgelopen dagen onverwachte successen boekten... in de strijd tegen het leger van president Assad. Ze veroverden in het noorden zeker 50 dorpen. Volgens een Turkse bron zijn de rebellen al in het centrum... van de tweede stad van het land. De Syrische autoriteiten hebben de luchthaven van Aleppo gesloten. Alle vluchten zijn geannuleerd... Ondertussen zou Rusland extra militair materieel naar Syrië hebben gestuurd om het regeringsleger te ondersteunen. Voor de tweede avond op rij hebben in Georgië duizenden demonstranten zich verzameld bij het parlementsgebouw in de hoofdstad Tbilisi. Ze demonstreren tegen het besluit van de regering om de onderhandelingen over toetreding tot de EU op te schorten. Sommigen probeerden het parlement binnen te komen. De politie heeft waterkanonnen ingezet. Het is onrustig in de voormalige Sovjet-Republiek... sinds de pro-Russische partij Georgische Droom in oktober de verkiezingen won. De Oekraïense president Zelensky heeft voorgesteld om delen van Oekraïne lid te laten worden van de NAVO. In een gesprek met de Britse zender Sky News suggereerde hij dat alleen de gebieden die onder controle staan van het Oekraïense leger NAVO-bescherming moeten krijgen. De constructie zou onderdeel moeten zijn van een akkoord over een staakt het vuren met Rusland. Na het sluiten van zo'n akkoord zou dan kunnen worden onderhandeld... over de Oekraïnse gebieden die Rusland nu heeft bezet. Op de Gouwe bij Waddingsveen is een containerschip tegen een ophaalbrug gevaren. Het verkeer over de N206 was daardoor een paar uur gestremd. Het schip voer volgens buurtbewoners frontaal op een brugpijler. Het had wat schade, maar dat mocht wel doorvaren van de politie, het schip. De brug raakte niet beschadigd. Het weer. Vannacht is het vrij helder met temperaturen rond het vriespunt.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 Would you, um Nothing in life is free. That's why I'm asking you, what can you do for me? I've got responsibility. So I'm looking for a man who's got some money in his hand. Cause nothing from nothing, nothing.